Komt onder meer door de oorlog in Oekraïne, waardoor gas en energie veel duurder zijn geworden. Dit is van een ongekende omvang. Het is inderdaad een omvang zoals we die ja, sinds de jaren 70 eh, niet meer hebben gezien. Het is energieprijsinflatie, dus het komt uit het buitenland. Dus wij kunnen er ook eigenlijk aan die inflatie eh, niet zo heel veel doen. De Nederlandse bank denkt dat de inflatie dit jaar zelfs kan oplopen naar 9,5 procent. Thijs H., de man die in 2019 drie mensen doodstak. heeft in hoger beroep een celstraf van 22 jaar gekregen, plus tbs. En dat is meer dan de straf die hij eerder kreeg van de rechter, vertelt verslaggever Onno Beukers. Eerst had Thijs H. 18 jaar en tbs gekregen. Hij ging daar zelf tegen in beroep. Eh, dat was omdat hij vond dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was. Eh, omdat hij op dat moment in een psychose was. Het OM daarentegen ging ook in beroep. Want die wilde een zwaardere straf. Die eiste zelfs 30 jaar cel. Ja, uiteindelijk eh, kreeg hij eerst 18 jaar en is het nu 22 jaar geworden. Thijs Haas stak in mei 2019 eerst een vrouw van 56 dood in Den Haag. Een paar dagen later doodde hij een vrouw van 63 en een man van 68 op de Brunsumer Heide in Limburg. Het was een hele klus, maar inmiddels zijn zo goed als alle stemmen geteld. ook de uitslag van de verkiezingen in jouw gemeente vind je op nos.nl en in de NOS-app. En de opvallendste uitslag is toch wel die in Barendrecht. De lokale partij Echt voor Barendrecht haalde daar vier jaar geleden al bijna een meerderheid... maar mocht toen uiteindelijk niet meebesturen. Dit keer hebben ze een absolute meerderheid gehaald. Ja, dat vond ik echt eh, verrassend. Maar eigenlijk eh, na de vorige verkiezingen een soort van wraak vind ik wel leuk. Ja. <laughs> Waarom zijn ze zo goed? Ehm, omdat ze niet zich laten eh, de oren hangen naar de landelijke politiek. Maar echt kijken wat hier nodig is. Echt voor Barendrecht krijgt waarschijnlijk 20 van de 29 raadzetels. En daarmee kunnen ze helemaal zelf bepalen wat er de komende jaren gebeurt in de gemeente. Zonder dat ze hoeven samen te werken met andere partijen. Het weer op steeds meer plekken zonnig. Alleen in het oosten en in Limburg nog wat wolken. Het is wel wat koeler dan gisteren. Een graadje of 11. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een file op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen, want de Wijkertunnel is tijdelijk dicht vanwege een te hoge vrachtwagen. Het is nog onbekend hoe lang dit gaat duren. Tot zover de verkeersinformatie.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 deze rol ben mezelf al lang niet meer. En je hebt het zelf niet door, maar je speelt het met me mee. Jij bent alles wat ik zoek, maar toch is de liefde weg. Weet niet wat ik moet, oh, ben zo bang dat ik je kwijt is het nu of nooit. Ik wil, ik zal volgen. Maar dan kijk je me aan en dan zwijg ik. Mijn hart is kapot. Losing my cool, but I'm staying alive. Dancing the rain just to kiss the night you touch. Oh, it feels like a glove. Oh, it don't need drama. I just need one word to get to you. So tell me now, do you want it? Cause these dancing feet don't cry to the rhythm they cry for you. And every Saturday night that you ain't keep my tears blue. playing on the beat now, unless it's with you. I wanna dance another beat now, unless it's with you. Tell me who do I call when I lose my mind? Four in the morning, I'm on fire with you. I'm running too Got a diamond heart, you work hard, nothing compares when I'm in your arms. Don't go, cause you'll never know. Oh, hey. Don't need drama, I just need one word to get to you. So tell me now, do you want it? Cause these dancing feet don't cry to the rhythm they grind for you. unless it's with you. I wanna dance another beat, no, unless it's with you. Dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, tears are blue And these blinding lights, they shine so bright like we're on the moon But I don't wanna dance another beat, no Unless it's with you Unless it's with you crisis with you. I tried to find you. wakker vriendje, blijf even wakker nou. Voor nu slaap lekker kleine vriend, je bent veel meer dan je pa verdient. Jij en je zusje. En zoals je klaar staat grote broer high. I just take time.